dat hij met een imago zit dat steeds tegen het CDA wordt gebruikt. Voor degenen die de discussie over de partijkoers telkens weer willen oprakelen. Door zich niet beschikbaar te stellen wil Verhagen ruimte scheppen voor een nieuwe leider die een einde kan maken aan de verdeeldheid binnen het CDA. De provincie Utrecht mag alleen nelganzen die overlast en schade veroorzaken laten vangen en gassen. Dat heeft de Raad van State bepaald in een zaak die de faunabescherming tegen de provincie had aangespannen. De is het met de provincie eens dat nelganzen niet onder de Europese vogelrichtlijn vallen, omdat deze vogels niet van nature in Nederland voorkomen, maar door mensen hier naartoe zijn gehaald. De snelwegen rond Amsterdam mogen worden uitgebreid. De Raad van State heeft alle bezwaren van particuliere bedrijven en organisaties tegen de besluit van minister Schultz van Hagen ongegrond verklaard. Door de beslissing kan dit jaar worden begonnen met het verbreden van 63 kilometer snelweg op de A1, A2, A6, A9 en de A10. De minister wil met de uitbreiding het fileprobleem in de noordelijke Randstad oplossen. Waterschap Regen en Dinkel in Overijssel plaatst een grote hoeveelheid zandzakken bij de stuw bij Argem in de Reggen. Bij een controle ontdekten medewerkers van het schap gisteren dat er grote spoelgaten onder de stuw zitten waar water doorheen komt. De spoelgaten zijn ontstaan door grondverzakking aan weerszijden van de stuw. Of die verzakking het gevolg is van de hevige regenval van de afgelopen dagen wordt nog onderzocht. Het weer, vooral in het noorden kans op een bui. Het is een graad of 9. In de loop van de middag volgt vanuit het westen opnieuw regen. De wind neemt toe met dan zeekans op op storm. Dit was het. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad problemen bij Rotterdam op de A4 Vlaardingen-Hoogvliet.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 That's why I tell you, you better be home soon. Stripping back the coats, the lies and deception. like a weekend. till I wreck love. By enemies necessary, girl. She like I'm ruthless, that's my word. It's not a nuisance, what I heard. Taking them more, the merrier. It's not a big surprise. I know the mad boys catch your eyes. Look at the why when I go in the sky. Have the shorty don't worry. the times that I would dry your tears, helping you through all your fears.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 Mijn kandidatuur zou een excuus zijn voor degene die de discussie over de partij